Vijf uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De opvang van asielzoekers moet de komende jaren beter worden gespreid over Nederland. Vooral in het westen van het land moeten nieuwe opvanglocaties komen... zegt de bestuursvoorzitter van het COA in het AD. Hij pleit er ook voor dat asielzoekers uit veilige landen als Marokko en Algerije... die vrijwel niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning... in een aparte opvanglocatie terechtkomen, in een gevangenisachtige setting. In het noordoosten van Duitsland woedt een grote bosbrand. Vier dorpen zijn ontruimd, meer dan 750 mensen zijn geëvacueerd. Het blussen wordt bemoeilijkt omdat het vuur is uitgebroken op een voormalig militair oefenterrein... waar nog grote hoeveelheden munitie liggen. De honderden brandweerlieden moeten daarom op afstand blijven. Geprobeerd wordt om het vuur met panzervoertuigen en vanuit de lucht te bestrijden. In hetzelfde gebied woedde een paar dagen geleden ook al brand. Die was vrijdag geblust. Zondag leidde het vuur op verschillende plaatsen tegelijk op. De politie vermoedt dat er daarom een pyromaan aan het werk is geweest. Kanker blijft de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland... zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij ruim 30 van alle 153.000 sterfgevallen vorig jaar... was kanker de oorzaak, net als de afgelopen jaren. Mannen sterven vaker aan de ziekte dan vrouwen. Vrouwen overlijden vaker aan de gevolgen van dementie en Alzheimer... omdat zij gemiddeld ouder worden dan mannen. In een zwaar vervuilde woning in Noord-Holland zijn twee weken geleden 44 honden aangetroffen. Sommige honden waren mager, andere hadden ontstekingen en een vacht vol klitten. Volgens een inspecteur van de dierenbescherming lag het huis vol met urine en stonk het er verschrikkelijk. De bewoner bleek niet in staat goed voor de dieren te zorgen. De honden zijn met spoed uit de woning gehaald. Het weer, vooral in het noorden kans op regen. Ook overdag kan er nog een buitje vallen. Elders blijft het droog.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 No, I can't forget. me's the friend. I'm sliding in past those. Oh. Both eyes closed, uh-huh. both arms rose, oh. both charms rose with the S O S O D E dot L. F. Buying bottle, bottle until there ain't none left. I'm quick to go left. I yeah. plays with no rep. I jams more than death, baby. Show me the club. I'm like, hey, whatever card they at, come and mix it with the crisp, baby. What's wrong with that?